Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een bootongeluk in Groningen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt. Volgens de politie is de toestand van één van de drie kinderen kritiek. Gistermiddag raakten in totaal zes mensen gewond bij een explosie op een boot in Kropswolde. Waardoor de boot de lucht in ging weten we niet. Deze verslaggever van RTV Noord sprak gisteren al met een medewerker van de camping. En die vertelde wat er gebeurde zo rond, rond kwart voor twee. ja, grote explosie. Uh, mensen kwamen even een eh, nieuwe bootje laten zien. Uh, ze wilden hem starten. Ja, en op dat moment ging het fout. Die man die beschreef, beschreef het aan mij en zei ja, ze werden gewoon weggeblazen. Alle 60 gewonden komen uit de gemeente Midden-Groningen. De drie volwassen slachtoffers zijn 64, 29 en 28 jaar. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van een grote brand vannacht in Amsterdam. Op een bedrijventerrein brandde een grote loods helemaal uit. Er stonden veel foodtrucks opgeslagen, waaronder die van deze man. Ja, hartverscheurend. Je gelooft het niet. Je wordt wakker en eh, je hebt allerlei gemiste oproepen en berichtjes. En ja, je gaat er naartoe en je leest eh, van ja, ze hebben eh, de brand onder controle laten uitbranden. Ja, dan weet je genoeg. Ja, het is, het is je nachtmerrie. Bij de brand is trouwens niemand gewond geraakt. Instagram en Facebook hadden het al, maar nu test ook TikTok met een stories-functie. Hiermee, kan je video's delen die na 24 uur weer verdwijnen. Eerder voegde TikTok ook al de functie toe om video's te uploaden die langer zijn dan 1 minuut. En goed nieuws vanaf de atletiekbaan. De estafettevrouwen hebben zich op de 4x400 meter geplaatst voor de finale. Maar dan moesten ze wel supersnel verlopen. Ja, we wisten dat moesten... <laughs> We wisten dat we echt hard moesten lopen in deze serie. Of in deze semifinale. En ja, maar dat het zo hard ging, dat hadden we denk ik niet echt helemaal verwacht. Maar goed, we hebben wel eh, een heel sterk team en vooral een hele sterke laatste ronde. Die finale is zaterdag. Er is nu ook al een finale met Nederlandse inbreng. Limar vindt Bonaventia kan elk moment van start gaan op de 400 meter. En het weer nog. Het werd op veel plekken een regenachtige middag. Vooral in het noorden en oosten flinke buien met soms zelfs onweer. En het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij zand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur.